Uur. met het NOS Journaal. 20 organisaties, vakbonden en gemeenten roepen de politiek op om niet tot stilstand te komen. Ze hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. De val van het kabinet is volgens organisaties als VNO-NCW en Greenpeace onverantwoord en schadelijk voor de belangen van Nederland. Volgens hen is er dringend actie nodig op het gebied van woningbouw, energietransitie en klimaataanpak. De faunabescherming doet aangifte tegen de boer die in het Drentse Wapse gebeten werd door een wolf en de burgemeester. Volgens de natuurorganisatie had de burgemeester niet het recht om de wolf vervolgens dood te laten schieten. Het dier had de schapen van de boer aangevallen en de boer probeerde vervolgens met een hooivork en een schep de wolf te verjagen. Maar daarbij werd hij in zijn arm gebeten. De faunabescherming zegt dat er geen sprake was van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf. In Noord-Syrië zijn bij twee autobomexplosies zeker acht mensen omgekomen... meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Een van de explosies vond plaats in een dorp bij de Turkse grens. Een tweede bom ging af in een stad ten noordoosten van Aleppo. Daarbij zijn strijders van een groep omgekomen die de stad in handen hebben. Bij de onweersbuien die de afgelopen dag over het land trokken is voor zover bekend niemand gewond geraakt. In de loop van de avond trok het KNMI code oranje overal weer in. Wel zorgde het onweer op een aantal plekken voor schade. In het Groningse Haren brak na een blikseminslag brand uit in een woonboerderij. Tachtigste deel van het gebouw brandde daarbij volledig af. Er raakte niemand gewond, de bewoners waren niet thuis. In het zuiden en oosten van het land kon de riolering al het water van de stevige regenbuien niet verwerken. Het weer vannacht veel bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt daarbij naar een graad of 16.